Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Griekse premier Papandreou is bereid af te zien van het referendum over Europese steun, heeft hij gezegd na spoedberaad van het kabinet. Binnen de Griekse politiek is zo weinig steun voor het referendum dat de positie van de regering onder druk is komen te staan. Tijdens het spoedberaad is gesproken over een overgangsregering met de oppositie. Het afzien van het referendum was een voorwaarde voor de oppositie om mee te doen. In de Verenigde Staten zijn zeker drie mensen opgepakt die kinderporno hadden die door Robert M. is gemaakt. Twee van hen hadden actief contact met de Amsterdamse crashmedewerker, blijkt uit onderzoek van het programma Nieuwsuur. Robert M. was onder meer actief in chatrooms en op fora. Toen de contacten in de VS hoorden van de arrestatie van Robert M. veranderden ze hun inlognamen en chatgegevens. Bijna 19.000 studenten die in 2008 te veel hebben bijverdiend, moeten gaan terugbetalen. Staatssecretaris Zelstra zegt dat er geen coulantse komt. Drie jaar geleden zijn de regels voor bijverdiensten veranderd, maar veel studenten wisten dat niet. Dat leidde tot een forse stijging van het aantal overschrijdingen. De staatssecretaris vindt dat er genoeg voorlichting is geweest over het bijverdienen. Jaap van Zweden is in Amerika uitgeroepen tot beste dirigent. De prijs is een initiatief van Musical America, een uitgever van muziekbladen. Van Zweden is chefdirigent van het Dallas Symphony Orchestra en is geregeld gastdirigent bij orkesten van wereldfaam in Chicago, New York, Boston en Londen. Van Zweden zegt dat hij vereerd, maar ook enigszins beduust is. Bij Stellendam in Zuid-Holland is een potvis gestrand. Geprobeerd wordt om het dier weer naar open zee te laten zwemmen, maar of dat lukt is nog de vraag. De potvis is ruim 12 meter lang en ligt voor de kust op een zandplaat en is er slecht aan toe. Waarschijnlijk is hij verzwakt door voedselgebrek. Een reddingsschip is bij het dier om het te helpen zodra het hoogwater wordt. Het weer. Vanavond en vannacht kans op wat lichte regen of motregen. Morgen bewolkt en af en toe wat regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is op de meeste plaatsen niet drukker dan gebruikelijk op donderdag. Er staan files van 5 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Bussum en Eembrugge 9 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 7. A4 Amsterdam Den Haag voor Zoeterwoude 9 kilometer. A12 daarna richting Utrecht voor Reewijk 7. Op de A12 bij Utrecht richting Arnhem tussen Oude Rijn en Bunnik 5. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Kleinpolderplein 8. A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht 6. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Centrum 5 kilometer. A28 utrecht Zolle voor Leusden 5. De A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk 11 kilometer.